Jelle Visser met het NOS-journaal. Paus Franciscus ligt met een luchtweginfectie in het ziekenhuis. Daar moet hij een paar dagen blijven. De paus had volgens een woordvoerder van het Vaticaan al langer ademhalingsproblemen. Vanochtend hield de 86-jarige Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie. Vanmiddag werden afspraken voor de komende dagen afgezegd. Het hoofd van het internationaal atoomenergieagentschap is bezorgd over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Volgens topman Grossi neemt de militaire activiteit rond de kerncentrale toe. De situatie verbetert niet, zei hij na zijn tweede bezoek aan de kerncentrale. In Myanmar zijn zo'n 40 oppositiepartijen uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Volgens de junta hebben ze een belangrijke deadline gemist. Onder de partijen die niet mee mogen doen is die van de gevangen genomen Aung San Suu Kyi. Haar partij had al laten weten niet mee te zullen doen... omdat de uitslag toch al bij voorbaat vaststaat. Aan het eind van volgend jaar stopt Jumbo als hoofdsponsor van de schaats- en wielenploeg Jumbo-Visma. Dat heeft de ploegleiding eind vorig jaar al te horen gekregen. Jumbo heeft het bericht bevestigd, al bestaat wel de kans dat het bedrijf ook daarna verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. PSV heeft van de UEFA een boete opgelegd gekregen van 20.000 euro... vanwege de aanval vorige maand op Sevilla-doelman Dimitrovic. Een PSV-fan liep toen het veld op en sloeg de keeper. Ook moet de tribune achter het doel bij een volgende Europese wedstrijd van PSV leeg blijven. Algemeen directeur Marcel Brands zegt dat PSV gaat proberen de geldboete op de veldbestormen te verhalen. En dan het weer. Vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wat zon, maar ook wat buien.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 Just don't we pakken chance. Als ik er niet ben, wie houdt mijn jongens in mijn drank? Ey, kom van mij nog keuzes, daarom pak ik nu mijn kans. Harden in die breed, nu is die money veel te lang.